I feel it coming closer day by day. be ecstasy, you and me Een mooi advies voor eh, deze middag van de Rascals. Opvolging van de Young Rascals, want ze werden natuurlijk volwassen zou je kunnen zeggen. Groovin! Een mooi idee voor vanmiddag als je even denkt van nou, ik wil er wel even tussenuit kun je dit nummer nog even terugluisteren. En de tips eh, ja, in gedachten nemen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Goedemorgen, welkom bij de zondagmorgen van GoFM. Ik ga je oren verwennen tot 12 uur deze morgen. Met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren, blijf bij me, blijf bij Go. En luister mee naar onder andere Amsterdam. Hier zijn ze met Lucy. Lucy. Goedemorgen nogmaals. Als je hier niet ontspannen van wordt op deze zondagmorgen, dan weet ik het ook niet meer hoor. Lekker toch? Randy Crawford. And One Day I Fly Away. En voor Amsterdam, Nederlandse groep uit 1970 dat nummer alweer, maar nog altijd even mooi. Lucy, Lucy. Straks over ongeveer een kwartiertje gaan we het hebben over ja, dieren, huisdieren. Die worden gedumpt bij kinderboerderijen. Het is vakantietijd en dan gebeurt het dus kennelijk dat mensen hun huisdieren kwijt willen. En het dumpen bij kinderboerderijen. Waarom is dat een ontzettend slecht plan en waarom moet je dat gewoon niet doen? En wat is het probleem dat de kinderboerderijen daarmee hebben? Nou ja, je gaat het zo meteen horen. Nou, onder andere Jason Donovan en Any Dream Will Do. close my eyes. Baby, lay on back and relax. Kick your pretty feet up on my dash. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. Won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be, baby, if it's meant to be. I don't mean to be so uptight, but my heart's been hurt a couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie, ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you are made of, Boy, make me believe. Girl, don't you know you're beautiful? And it's easy to see. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be. So come on, ride with me, ride with me, see where this thing goes. So come on, ride with me, ride with me. Maybe if it's meant to be, maybe we do, maybe we don't, maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. Sing it, baby. If it's meant to be. Bebe Rexha en Florida Georgia Line. Zoiets, treinlijn zeker of zo. Klinkt wel lekker op de zondagmorgen. En eh, verder hoorde je toch maar mooi even Jason Donovan en Dream Will Do. Als je denkt bij jezelf, hé, wat heb je een rare stem vandaag? Ja, ik ben een beetje hees, een beetje kapotte stem. Wet van de week. Ja, je zou denken het is voorbij, maar nee. Ik ben toch weer getroffen door corona. Heb je dat weer? Ben ik wel weer van opgeknapt, daar niet van. Maar het verwoest dan wel weer je stem geef ik je maar even mee voor het geval dat je denkt van... hé, hey, die Blokhuizen zit niet achter de microfoon, maar iemand anders is niet zo.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 Als je nou eens geen masker droeg, mm, zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die Januskop? Daar schiet niemand iets mee op. Het is een kwestie van een knop. jezelf, zuster, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf.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 Zoek jezelf, broeders, vind jezelf, wees en blij van in jezelf. jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. Geweldig hè, dit nummer van... Eh, ja, van Cote en de Bie. Het simplistisch verbond Zoek Jezelf. Trouwens, ze hebben een eigen YouTube kanaal. Dat is trouwens leuk joh, daar moet je eens eh, naar kijken als je even eh, niks te doen hebt of een melige bui hebt. Dan kun je allerlei leuke stukjes uit hun shows bekijken of hun programma's. En dat is echt nog altijd rete actueel hoor, eerlijk waar. Ervoor hoorde je toch maar mooi even een leuke onweersbui van de Cascades. We kennen hem natuurlijk in de uitvoering eh, van Rob de Nijs, Ritme van de Regen. Maar nu was hij natuurlijk in de oorspronkelijke uitvoering Rhythm of the Rain. Zometeen gaan we het hebben over kinderboerderijen. Die worden overspoeld met huisdieren in deze zomerperiode. Eh, die worden gedumpt daar. En eh, ja, hoe moet het dan verder met die dieren? En zitten die kinderboerderijen daar wel op te wachten? Je hoort het over een paar minuten al. naar Imagination en Body Talk. is een mooi nummer. En eh, van lang geleden alweer. En ik ben bij een optreden van ze geweest in Antwerpen. Was eh, wel <laughs> heel erg uh, Het een beetje zee, misschien wel. Maar goed, dat was toen de tijd heel normaal. En toen bestond MeToo niet en zo. Dus dat was allemaal geen probleem. Tijd voor iets anders. We gaan luisteren naar een gesprek van Herman de Bruin met mensen van de kinderboerderij. Mijn gast in de studio is Hans de Rijk en we gaan het hebben over kinderboerderijen. En over kinderboerderijen actief en over gedumpte dieren. Er komt heel veel tevoorschijn. Hans, welkom. Ja, dankjewel. Kinderboerderijen, die zijn er heel veel in Nederland, hè? Ja, ongeveer 400 eh, eh, kinderboerderijen in eh, Nederland. Ja, en die hebben een probleem met dieren die in de zomer met name, denk ik. Mensen die denken, nou, dat huisdier was leuk, maar nu even niet. Nou, ze worden eigenlijk opgezadeld met een probleem wat mensen voor zichzelf creëren, zou ik eh, bijna willen zeggen. En wat, is dan het probleem? Nou, mensen nemen een huisdier, denken leuk, eh, klein. En op een gegeven moment wordt het groter. We hebben het voor de kinderen eh, in huis genomen, konijn of een cavia. En dan komt de vakantie. Ja. Of ja, het is toch meer verzorging dan gedacht. En waar kunnen we dan het dier wat we aangeschaft hebben laten? Ja, en wat gebeurt er dan mee? Ehm, eh, hopelijk eh, denken mensen steeds beter na voor ze een huisdier nemen. Mhm. Maar het blijkt toch te vaak dat ze dan denken van nou, dan zal de kinderboerderij er wel heel blij mee zijn. En dat is niet het geval blijkbaar. Eh, nee, die heeft zijn eigen dierenbestand. Ja. Maar kunnen die kinderboerderijen ze wel opvangen, die dieren die dan worden aangeboden? Nee. En als je de afgelopen maanden kijkt, dan zijn het op die 36 eh, boerderijen minimaal 100 dieren die per maand een, een, gevraagd worden voor een plekje. Zo. En in mei was het zelfs 145. Eh, en dierasiel zitten zomers, dat hoor je tenminste alle wegen, ook altijd vol. Eh, die hebben met een, de, dezelfde dieren die aangeboden te maken. en dat, dat neemt toe richting de vakantie, helaas nog steeds. Wat is de oplossing? bewuster nadenken van tevoren voordat je een huisdier neemt. Ja. En misschien, eh, want, want dat is vaak wat je in de vraagstelling hoort: van nou, we hebben een konijn of een dier genomen voor de kinderen. Even nadenken van ja, is het wel verstandig eh, eh, dat je dat een kind een dier leuk vindt en je dan een huisdier neemt? Of ga je gewoon meer naar een kinderboerderij en kan je daar een ka of een konijn gewoon even aaien. Dan heb je niet de eh, constante verzorging, het probleem rond de vakantie. En misschien wel het besef, en dat, dat beseffen heel veel mensen niet. Als je een dier dumpt, dus gewoon ergens neerzet, dat wordt ook gezien als eh, misdrijf. Ja, ja. Dus ja, je bent eigenlijk behoorlijk in, eh, naast dat het vervelend is, ook aardig in overtreding. Ja, maar ja, om te bewijzen dat jij dat geweest bent. Als je het gewoon ergens langs de kant van de weg neerzet, want dat gebeurt natuurlijk ook, hè, denk ik. Ja, ja, ja. wel. maar ik, ik, denk dat veel mensen hem bij de kinderboerderij zetten. Mhm. Omdat ze dan hopen dat hij daar een groeiende plek heeft. Nou, dat, daar kan ik in ieder geval helder over zijn. Van alle 36 boerderijen, geen van de dieren die daar gedumpt is, is daar gebleven. Nee, maar waar gaan ze dan wel naartoe? Dan eh, soms zijn er eh, afspraken met gemeenten in het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Mhm. Dat die opgehaald worden door eh, de dierenambulance en naar de dierenasiel gaan omdat daar dan wel plek is. Dus ze blijven oh, nou, misschien een dag op de boerderij totdat ze opgehaald Oh, ze worden wel even naar binnen gehaald om te doen. Ja, een, nachtje natje en een droogje hebben ze wel nodig. dan het zo snel mogelijk weer Dus dat krijgen ze. Maar in die gevallen gaat het gewoon ook naar het dierenasiel. als die nog plek heeft. Ja, maar dat is de afspraak eh, over gevonden dieren, zwerfdieren. Uh, met een gemeente dan dat die opgenomen worden. Die moeten gewoon eh, opgenomen ja, worden. Ja, ja. ja, het is anders als mensen afstand willen doen. Ja, dan moet er wel plek zijn. Ja, ja dat is weer anders dus. Ja. Maar voor die tijd nadenken, dat is eigenlijk de, grote, de beste boodschap van het geheel. ja, de, eigenlijk bezint eer begint. Ja, ja, en, dat, is, misschien een oud-Hollands gezegde, maar het geldt nog steeds. Ja, ja, ja. Je hebt in ieder geval duidelijk gemaakt dat het heel belangrijk is dat eh, mensen nadenken voor ze een dier nemen. Want een dier is geen speelgoed, hè? Nee, nee. Ze nee. leven. Eh, ze, ze hebben echt verzorging nodig. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, eh, hebben jullie de website? ja, op wwwkinderboerderijactiefnl slash dieren. Daar staat meer over deze informatie. Ja, maar de oplossing is niet van zet er maar ergens neer. Dat is in ieder geval eh, duidelijk. Dat is de minst goede oplossing. Minst goede oplossing. Ja, dan moeten we maar eh, zorgen dat die dieren niet bij de mensen thuis terechtkomen. Eh, gewoon naar de kinderboerderij. En wat je zegt van ga daar twee keer in de week naartoe bij wijze van spreken met je kinderen. En dan ja, ook of, of graag voordat je een huisdier wil nemen loop ook even langs bij de kinderboerderij. De medewerkers op de kinderboerderij hebben verstand van huisdieren. En dan kunnen ze je heel veel vertellen wat goed is of minder goed is. Heel goed advies als laatste nog van Hans de Rijk. Hij is eh, aanjager van samen spelen Kinderboerderijen. En die kinderboerderijen zijn heel actief daarin, maar ze kunnen niet al die dieren van de vakantie opvangen. Dankjewel voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. friends join me for a drink. But there's no one there who can stop falling. Cause your love is like the missing link. Oh, baby, I miss you when the memories creep into my mind. Baby, I miss you. Tears of desperation make me blind. I left the good times way behind. Baby, I miss you. Wanna be with you. I will miss a chance looking for a new love. Searching for the girls when the day is done. But I feel my heart's looking for a true love. I know should make me blind. Baby, I miss you. Cause I left the Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't want to see the light. It's your beauty that betrays you, your smile gives you away. Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true when my world was dark and blue. I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why you're never gonna. cause you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. with a little look my way. You're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Een zondagmorgen zonder Michael Bublé is geen zondagmorgen, zou je kunnen zeggen. Hè? Toch? <laughs> Want ik draai best wel vaak iets van Michael Bublé. Gewoon omdat het een geweldige crooner is. Ja, in deze tijd zijn crooners zeldzaam. En als ze er dan zijn, zijn ze ook wel heel bijzonder. Close Your Eyes hoorde je hier bij GoFam.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 But it didn't matter anyhow, cause the tea was old. Past the edge of my cup, I looked through the window. But there's little to see, just the raindrops and How I miss you, you'll never guess. And the people on the sidewalk, I just let them talk. You always love to see them walking past our door. You love the snowflakes in the winter, and so much more. Navidad. technicolor dream Shall we go out in the rain? No, let's wave, it's still the same. Okay, I'll go on ahead, but you must come when I call your name. Now we laugh at Christmas, the two of us. The sun shines on rainy days. To see you laugh is a simple way. summer of 71. Prachtig nummer van Ballend en Ballend uit 1972, de Summer of 71. En in dit lied hadden ze het ook nog over kerstmis, kun je nagaan. Geweldig hè? Uh, Matt Monroe hoorde je ervoor met I Will Wait For You. Een eh, variant op dit nummer... Eh, werd gebruikt door eh, de Nederlandse spoorwegen een tijd geleden alweer hoor. In een reclamespotje. Best wel een mooi spotje eerlijk gezegd. Vind ik persoonlijk. hey, het loopt al aardig tegen 11. Wat schiet de tijd op eh, vandaag? Terwijl wij hier, en ik heb het nog niet eens gemeld aan je. En eigenlijk doe ik dat iedere zondagmorgen wel. We zitten hier alweer aan de derde bak pleur. Het is echt waar. We zitten alweer de derde bak koffie en... Eh, als we zo doorgaan, ga ik aan het einde van het volgende uur zitten stuiteren van de cafeïne. Gaan we niet doen. Ik ga zo meteen maar eens aan het water misschien. Ehm, oh, eh, nu een speciaal nummer. Echt heel mooi. Maarten van Roosendaals trad ooit eens op in uh, Porky and Trouwens, heel mooi toen. En eh, we hebben hem hier met een prachtig nummer. Mooi heet het. er was pas geleden nog een mooie documentaire over zijn werk en zijn leven. Kun je nog terugkijken op NPO Start. Bart van Roosendaal dus en mooi. Ach, zie de lammeren nou toch lurken aan hun vers geschoren moeders. hoe de jonge zwanen donzen in de zachte slot. En hoe de zonnewind de wolken waait tot pas gewassen luchten.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 Om te janken zo mooi. En als vannacht de open hemel de sterren strak laat stralen. En ik buiten op mijn rug lig starend naar het firmament. Kan het stiller dan het stil is. Dan ben ik God dan nog een keer gevangen in het moment. Oh, dit is zo mooi. Het is op de janken zo mooi. Mooi. Om te janken zo mooi. Mooi. Om te janken zo mooi. I'm wide awake. I know my dream is coming true. And oh, I just muziek van Anne Murray natuurlijk hier in de show. I Just Fall In Love Again natuurlijk. Ja, moet wel kunnen. En verder een kunstwerkje van Maarten van Roosendaal. Mooi. Ehm, ik ga even van tussen. Een paar minuutjes. Zometeen ben ik terug met het tweede gedeelte van de show. Dus dan gaan we ook weer gezellig muziek draaien. En ja, komt er ook weer een reportage voorbij van Jeroen van Gent. Dus wat mij betreft tot over een paar minuten.